na een incident met een luchtdrukwapen. Dat was voldoende om hem een vergunning te weigeren, maar daar is kennelijk overheen gelezen. Een fout van de politie, zegt justitie. Intussen is ook duidelijk geworden dat er nog een verdachte is in deze zaak. Dat is een vriend van Tristan van der Vlis, die op de hoogte zou zijn geweest van de plannen. Hij heeft verzuimd dat bij de politie te melden en dat is strafbaar. De advocaat van deze man ontkent dat zijn cliënt informatie heeft achtergehouden. Maandagochtend om 10 uur geeft justitie in Alphen een persconferentie. Dan worden de uitkomsten bekend van de twee onderzoeken die naar de schietpartij zijn gedaan. Binnen anderhalf jaar zou er een referendum kunnen worden gehouden over de hereniging van Cyprus. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken tijdens een bezoek aan het Turkse deel van Cyprus. Het officiële Cyprus ligt op de zuidelijke helft van het eiland en is Grieks-Cypriotisch. Het noordelijke deel is een kleine 40 jaar geleden door Turkije bezet. In 2004 haalde een referendum over hereniging het niet. De Turk-Cyprioten stemden voor, maar de Griek-Cyprioten niet. Op Sicilië is de vulkaan de Etna uitgebarsten. Door de as die de vulkaan uitstoot is het vliegveld van de stad Catania gesloten. De asdeeltjes kunnen problemen opleveren voor vliegtuigen. De Italiaanse luchtvaartautoriteit verwacht dat de luchthaven morgenochtend weer open gaat. De uitbarsting van de Etna levert geen gevaar op voor de eilandbewoners. Het weer. Vannacht opklaringen. Morgenochtend eerst zonnig. In de loop van de dag kans op een bui.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 TVM Zandvoort, zaterdagavond, een bijzonder goede avond. Tot middernacht zijn we bij je met The Walk Met mij, Mario Zandvoort. En straks twee uur lang DJ Mauzo in de mix hier op de radio. op ZFM. door de muziek van True Love met Rock the Cashman.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 over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Bam MC's met Freestyler, en oude plaat. En daarvoor de Shapeshifters, ook een oudje, maar zeker een lekkere zomerse plaat. Laura's Team. En daarvoor de nummer 1 uit Nightwalk 10.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 Live vanaf Energy Hit Radio. het wordt een bijzondere uitzending. Het is ook maar eenmalig hoor, waarschijnlijk. Maar, maar zover is het nog niet. Het is nog, uh, nou, nog eventjes eh, het eerste uur Met nog even muziek. Greg Davis, Seven Days in 2001.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 De politie had Tristan van der Vlis, de man die een bloedbad aanrichtte in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn, nooit een wapenvergunning mogen geven. Dat melden bronnen bij justitie aan de NOS. Tristan stond al geregistreerd na een incident met een luchtdrukwapen. Dat was voldoende om hem een vergunning te weigeren. Maar daar is kennelijk overheen gelezen.